She left without a warning and took the red eye back to life. Blijkbaar is hij er nog niet helemaal overheen, want hij gaat in januari trouwen met Sophie Dahl, een model. En dat is een stuk sneller dan men had gedacht, want ze dachten, men dacht dat ze pas in juli zouden trouwen. Ze hebben elkaar twee jaar geleden ontmoet. Maar we gaan snel verder met ehm, A Sunday Kind of Love. Nou, deze speciaal voor Jamie Cullum dan maar. Ah! want a Sunday kind of love. A love to last past Saturday night. And I'd like to know it's more than love at first sight. want a Sunday kind of love. Oh, yeah, yeah. I want a, a, a love that's on the square. Can't seem to find somebody, someone to care. zit er alweer op.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 Trudy Vendrich met het NOS journaal. Bij twee zware explosies in het centrum van Bagdad zijn zeker 62 doden en 70 gewonden gevallen. De explosies volgden kort op elkaar in de ochtendspits toen er veel mensen op straat waren. Doelwit waren twee regeringsgebouwen in de groene zone. Dat is het zwaar beveiligde bestuurscentrum van Bagdad. De explosieven zaten in twee voertuigen die aan de rand van de groene zone stonden geparkeerd. Wie er verantwoordelijk is, is nog niet duidelijk. De Iraakse regering gaat er doorgaans vanuit dat de aanslagen het werk zijn van wat wordt genoemd buitenlandse strijders die de stabiliteit in het land willen ondermijnen. De aanslagen zijn de zwaarste sinds augustus toen in de groene zone op tien plaatsen bommen ontploften. Bij deze aanslagen vielen honderd doden en honderden gewonden. In Breda zijn bij een brand vanochtend 50 mensen geëvacueerd. De brand brak rond kwart over vijf uit in een flatgebouw aan de Brusselstraat. Niemand raakte gewond. Na een uur was de brand onder controle. Er is alleen schade aan de buitenkant. De politie gaat uit van brandstichting en heeft een groot rechercheteam op de zaak gezet. In Tunesië zijn vandaag presidentsverkiezingen. Het staat al vast dat president Ben Ali een vijfde termijn krijgt. Hij kwam in 1987 aan de macht met een staatsgreep. Daarna werd hij steeds met meerderheden tussen de 99,2 en 99,7 procent gekozen. Alleen de vorige keer, in 2004, kwam Ben Ali niet verder dan 94 procent. Gisteravond haalde hij op televisie uit naar zijn critici... die zeggen dat zijn tegenstanders geen eerlijke kans krijgen. Hij sprak van smeercampagnes van mensen die hun morele plicht tegenover het vaderland verwaarlozen. Ondanks het gebrek aan democratie wordt Tunesië gesteund door Europa en de VS... die het land zien als een stabiele factor in de Arabische wereld.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 I'm feeling pretty damn hard done by. I spent ages giving head, then I remember all the nice things that you've ever. she wants to know. van de herfst. Come right here. Yeah. Come on. On that sunny day, didn't know I'd meet such a beautiful girl.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 van Zandvoort, op 106.9 FM.